Goedenavond, ik ben Siet van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Treinreizigers in het noorden van Duitsland werden rond 3 uur vanmiddag opgeschrikt door een steekincident in de trein. Een man stak met een mes in op zeven reizigers. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen en vijf raakten gewond. De minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Sleeswijk-Holstein reageert geschokt. Het is ganz furchtbaar, we zijn alle völlig erschrokken en entsetzt dat zoiets passiert is politie heeft de verdachte opgepakt. Volgens de Duitse krant Bild gaat het om een Syriër. Het is nog niet duidelijk waarom de man op zijn medereizigers instak. Oekraïne krijgt er nog meer tanks bij. Volgens Amerikaanse media stuurt de VS Abrahams tanks die kant op. Eerder vandaag bevestigde Duitsland al dat ze 14 Leopard 2 tanks met Oekraïne gaan delen. En daar blijft het waarschijnlijk niet bij als het aan de Duitse bondskanselier ligt, zegt correspondent Wouter Zwart. Scholz gaf eigenlijk ook wel aan dat er wordt gekeken naar tanks van een ouder type. Nou, wat hij daarmee precies bedoelde, dat zei hij eigenlijk niet. Maar mogelijk doelt hij daarmee op de, ja, toch zo rond 100 Leopard 1 tanks. Die zijn wat ouder. Die zijn ook minder uitgerust dan die nieuwere type 2. Maar ook ja, die zouden voor de Oekraïners echt meer dan welkom zijn. En dat veel boeren de Nederlandse vlag op zijn kop hangen, dat weten we nou wel. Maar de premier van Vlaanderen doet het blijkbaar ook. Bij een bezoek van Mark Rutte aan België gisteren gingen ze samen op de foto... met de vlaggen van België en Nederland op de achtergrond. Premier De Croo zette het trots op Twitter, maar het viel mensen al snel op dat de Nederlandse vlag verkeerd is. En dus kwam de kroon met een reactie via Twitter. Beste Mark, bedankt voor uw bezoek gisteren hier in Brussel. Het was een goed gesprek onder vrienden. Eerst de nodige bedankjes natuurlijk, maar vervolgens zet hij een stap opzij om te laten zien dat hij wel echt weet hoe de vlag van ons land erbij hoort te hangen. Maar één niet onbelangrijk detail. De Nederlandse vlag, die hoort wel zo. Tot snel. Ja, het weer nog. In de loop van de avond trekken er buien over. In het zuidoosten is er kans op sneeuw of ijzel. Morgen bewolkt af en toe een bui, maar ook af en toe zon en temperaturen tussen de 4 en 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp heb je 10 minuten tijdverlies... Op de A10, de ring van Amsterdam, rijdt het langzaam bij Amsterdam Slotervaart.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 Why we cry and tell me. Can we live together without play the Stringdusters en Rise Sun. Bluegrass hier bij de Nashville Radio Show. Op vele verzoek een themashow met alleen maar deze muziekstijl. En eh, ja, als vaste luisteraar van de show kan je het inmiddels al wel weten. Hè? Als we bluegrass muziek draaien, dan komen deze mannen vaak voorbij. De infamous Stringdusters waren dus met Rise Sun. Nu gaan we naar 2019. Een heel mooi bedankje aan alle radioprogrammamakers die deze muziek stroomlevendig levendig houden en in een show draaien ik nou graag gedaan door Irene Kelly. Dit is Bluegrass Radio. It's like you always know what's on my mind. Like you know just what I need for a shout out or music request. Nashville Radio Show. When I turned 16, I said that I was leaving. And I what I'd done. said, understand, we've done all the folks up there going back to my Kentucky country home. Got town and got a job without delay. dat waren Elwood en de Smoky Ridge Boys met Kentucky Country Home. We gaan nu verder met een band die al meer dan 25 jaar bestaat. Ze zijn met de viertjes en ze komen uit Colorado. En ze zijn nog lang niet klaar met het maken van muziek, want ze gaan nog lang door. Maar nu gaan we naar 2013 voor de Yonder Mountain String Band en Straight Line. aside Never stop to take a look behind Hoping that tomorrow will see us safely down the straight line Thought I'd seen some good in that straight line The road, it's smooth and easy But never changes with the miles And with each step I seem to get more tired And someone up around the bend, yeah, I heard him say down the straight line. The straight line. In deze themashow vol met bluegrass muziek hebben we geen maandartiest, spotlight album of digitale brievenbus, maar wel spiegelplaten. En daarvoor gaan we nu naar 1945 en naar 2013. Het was eerst een nummer van Bill Monroe en onder andere een Elvis en een Paul McCartney hebben zich gewaagd aan dit nummer. Het is het officiële bluegrass nummer van de staat Kentucky en Alan Jackson nam het op op zijn bluegrass album die hij in 2013 uitbracht. Eerst is Bill, Bill Monroe dus. En daarna Alan Jackson twee keer Blue Moon of Kentucky. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Blue Moon of Kentucky, keep on shining. John. yeah, keep on shining. Shine on the one that's gone and proved untrue. Blue moon up Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. shining. Shine on the one that's gone and said goodbye. I want to take a minute here and uh, say thanks to all the people who helped me put this album together. Pickers did such a great job on the fiddle with Tim Crouch, Manley, Adam Steffi, the Dobro, Bob Ikes, Banjo, Sammy Sheila, Acoustic guitar, Scott Coney at the bass, Tim Dishman and the harmony background vocals, Don Rigsby and Mr. Ronnie Bowman. And Keith Stegall and Adam Wright, thank y'all for producing this thing and helping put it all together. Uh, John Kelton, engineer, and Travis Humbert for helping John. Uh, I want to make this bluegrass album for a long time. I'm proud to finally get the chance to do it y'all enjoy it, and thanks for listening. Blue moon Kentucky, keep on shining. Shine on the one who has gone and proved untrue. Blue moon up, Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and left me blue. It was on a moonlight night, the stars were shining bright. They whispered from on high, your love said goodbye. Blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gone and said goodbye. was onze eerste spiegelplaat in deze themashow vol met bluegrass muziek. Bluegrass muziek. Je hoorde Bill Monroe en daarna Ellen Jackson. Twee keer Blue Moon of Kentucky. We gaan nu verder met een artiest die werd geboren in Litouwen... en muzikaal beïnvloed werd door onder andere Dolly Parton, Johnny Cash en Alison Krauss. Van haar album Mariah with a J hoor je Mariah Drozen en Cry Baby Cry. En daarna The Steel Drivers en Blue Side of the Mountain. Astrid van der Kaai. can say that you're leaving. can say that you're leading 1954 werd het nummer eh, Misty alleen instrumentaal nummer opgenomen door pianist Errol Garner. Maar het kreeg pas echte bekendheid toen er een tekst op werd geschreven en door Johnny Mathis opgenomen werd. Je hoorde zojuist de bluegrass versie van Dan Rigsby, het hele mooie Misty. We gaan nu verder naar 1979 voor een nummer dat voor het eerst werd opgenomen in 47 door Charlie Monroe en his Kentucky Partners.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 Hij gaat de bluegrass muziek ook niet uit de weg. Hij nam in 2010 het album On the Ridge Up met alleen maar bluegrass nummers. En dit is een duet, of dit was een duet, samen met Alison Krauss en dat heet Draw Me A Map. De volgende plaat, ja, ik vind hem zo bijzonder. Het is een van de grootste hits van de hardrockband Van Helen, maar de liedzanger toen de tijd van de band David Lee Roth heeft dit, dit dus ook blijkbaar opgenomen met de John Jorgensen Bluegrass Band. Dit is Jump. show for all generations. 2020 voor een liedje over onbereikbare liefde die toch bereikbaar zou blijken te zijn. Tim Shelton Syndicate was dit met Diane. We gaan nu verder met Dan Tyminski en dit is Fate is a Mystery. such a mystery To lean on something you can't see It's a rock from God above. It's on His faithful, trusting gingen naar 1973 met Osborne Brothers en Gotta Travel On. Als je met je hele familie bluegrass muziek kunt maken, is dat natuurlijk heel mooi. En nog mooier is als je gewoon ook lekkere covers kunt maken van oude nummers. Die je weer in een heel mooi jasje kunt steken. En dat deed de, formatie Ash Breeze. Dit is Mr. Sandman. Mr. Sandman, bring me a dream.